Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Nederland heeft zojuist een zilveren en een bronzen medaille gewonnen op de Olympische Spelen bij de roeifinales. Roeisters Lisa Scheenaert en Roos Jong wonnen een bronzen plak in de dubbel 2. En bij de mannen gingen de roeiers Tweller en Broenink als tweede over de finish. In een spannende finale kwam het tweetal net te kort om Frankrijk van de eerste plaats te houden. De roeifinales zijn nog steeds bezig en Nederland komt nog vier keer in actie. Techreuzen Apple, Microsoft en het moederbedrijf van Google hebben het afgelopen kwartaal de winst en omzet flink zien stijgen. Samen kwamen ze tot een winst van bijna 45 miljard euro. En onder meer daardoor zijn de bedrijven gezamenlijk nu ruim 5 biljoen euro waard. Dat is meer dan een verdubbeling sinds het begin van de coronapandemie, 16 maanden geleden. Medeoprichter en oud-drummer Joey Jordansen van de Amerikaanse metalband Slipknot is overleden, melden Amerikaanse media. Een familielid zegt dat hij vredig in zijn slaap is overleden. Slipknot brak in 1999 internationaal door met een titelloos album. In 2013 verliet Jordansen de band vanwege een neurologische aandoening die hem het spelen tijdelijk onmogelijk maakte. Twee jaar later keerde hij bij een andere band terug als drummer. Joey Jordensen werd 46 jaar. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De gemeente Rotterdam gaat in de komende weken zo'n 15 zogeheten moskito's plaatsen. Dat schrijft Omroep Rijnmond. De kastjes zenden een hoge zoomtoom uit die alleen hoorbaar is voor jongeren. De apparaatjes worden ingezet op plekken waar buurtbewoners last hebben van hangjongeren. Op een aantal plekken hangen ze al en omdat het daar goed werkt wil Rotterdam er nu meer gaan plaatsen. Waar de 15 mosquito's precies komen te hangen, dat is nog niet bekend. de apparaatjes geven trouwens niet constant een hoog geluid. Ze worden alleen aangezet tussen 10 uur s avonds en 6 uur s ochtends. En dan het weer. Het is afgekoeld naar zo'n 15 graden en op de meeste plaatsen is het droog. Komende dag opnieuw buien verspreid over het land. Het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Is there anybody out there? Yeah. She's really counting all your love, still struggling uphill But you act like you don't care Right now, she could really use a shoulder Somebody, anybody. His name was Adam when his mom had him. Dad was a phantom, never took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. yeah. struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, he could really use a shoulder. and talking to yourself. Well, this is for everyone who's felt invisible.